Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In een woonblok in Den Haag is een grote brand uitgebroken. Tientallen woningen in de Schilderswijk zijn ontruimd. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Brandweereenheden uit de hele regio worden ingezet om te assisteren. GGZ-organisaties en psychiaters slaan alarm dat gedwongen opnames van psychiatrische patiënten ertoe kunnen leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. Het gevolg is dat kwetsbare patiënten na behandeling soms met schulden terugkeren naar huis. Volgens de participatiewet hebben mensen bij detentie of gedwongen opname geen recht meer op bijstand. Om hoeveel patiënten het gaat is niet duidelijk. Vorig jaar werden bijna 10.000 mensen op last van de rechter gedwongen opgenomen. De Nederlandse GGZ-organisaties vinden dat gemeenten per direct moeten stoppen met gebruik maken van de wet. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid om minder zout en suiker te gebruiken hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en te veel suiker. Sinds de afspraken zijn gemaakt in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Een snufje had dus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproductie. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn twee suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. De VS voeren geen sancties in tegen het Nord Stream 2-project. De gaspijplijn van Rusland naar Duitsland. Volgens minister Blinken van Buitenlandse Zaken zijn sancties niet in het belang van de VS... vanwege de goede betrekkingen met Duitsland en andere Europese landen. Wel maakt Washington zich zorgen dat Europa zich met Russisch gas afhankelijk maakt van president Poetin. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Landinwaarts kan het mistig zijn. Later vandaag een mix van zon en wolken. In de avond kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 saw you rapping on my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 yeah. 再见了。 met je zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje En je moet niet vergeten dat Ik met je meeloop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug Ik ben de brug die je draagt Als het water aan je lippen staat En ik ik ben de weg die je reizen zal. Als de moed verdwijnt, je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Je hebt je alles gegeven, maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. también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 In Belgisch Limburg zijn 250 agenten en 90 militairen ingezet... bij de zoektocht naar de voortvluchtig militair Jurgen Konings. Die zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Het weer, het is droog, wel kan het mistig zijn. Later vandaag een mix van zon en wolken. S'avonds kan er een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 17 graden.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 started this fire We sat apart and watched All we had burn on the pyre You said we were born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

ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM.